Citydijkers met het NOS Journaal. Op de A4 bij Nieuw-Vennep zijn vanmorgen 16 auto's op elkaar gebotst tijdens een hagelbui. Het ging mis vlak voor een afslag. Door de hagelbui werd het daar plotseling zeer glad. De meeste inzittenden kwamen met de schrik vrij. Eén persoon werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook op de provinciale weg tussen Katwijk en Noordwijk was vanmorgen een ongeluk. Waarschijnlijk door gladheid. Daar raakte een busje van de weg en botste tegen de vangrail. In Rusland is vandaag een dag van nationale rouw vanwege de aanslag van vrijdagavond. Bij Russische ambassades over de hele wereld hangt de vlag half stok en worden door mensen bloemen neergelegd. Bij de aanslag in een concertzaal in Moskou kwamen 133 mensen om het leven. 152 anderen raakten gewond. De daders schoten op bezoekers en staken, staken het pand in brand. Vandaag wordt het puin na de brand verder opgeruimd. Oekraïne is vannacht opnieuw aangevallen door Rusland met drones en raketten. Er waren meerdere explosies in hoofdstad Kiev en de regio Lviv in het westen. Een van de kruisraketten ging ook kort door het Poolse luchtruim. In Nigeria zijn meer dan 200 ontvoerde schoolkinderen weer vrijgelaten... De kinderen werden begin deze maand op school meegenomen door gewapende mannen. Ze eisten zo'n 650.000 euro losgeld voor de vrijlating van de kinderen. Het is niet duidelijk of dat bedrag ook daadwerkelijk betaald is om de kinderen weer vrij te krijgen. Dan nog de Grand Prix van Australië. Die is gewonnen door Carlos Sainz. Het is de eerste zege voor de Spanjaard sinds de race in Singapore vorig jaar. Max Verstappen viel, na vier ronden al uit. Er waren problemen met de achterrem van zijn auto.